Uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tot nu toe is het coronavirus bij 17.000 medewerkers in de zorg vastgesteld, meldt het RIVM. Dat is ruim een derde van alle positief geteste gevallen. Elf zorgmedewerkers zijn overleden. Onduidelijk is of ze het virus op hun werk hebben opgelopen of daarbuiten. Telers die willen meedoen aan het landelijke wiet-experiment... kunnen zich vanaf 1 juli aanmelden. Dan begint de voorbereiding voor de proef... waarbij in 10 gemeenten cannabis voor recreatief gebruik mag worden gekweekt. Deelnemers moeten een bedrijfsplan indienen... en een verklaring van goed gedrag inleveren. Over een half jaar wordt duidelijk welke telers zijn geselecteerd. Met de wietproef wil de overheid onderzoeken hoe er legale en goedgekeurde cannabis aan coffeeshops kan worden geleverd om deze handel weg te halen bij criminelen. Campings mogen hun sanitair op 15 juni weer openen. Eerder was het plan om de gezamenlijke toiletten en doucheruimtes op 1 juli weer toe te staan. Maar volgens Haagse bronnen wordt dat vervroegd... omdat vanaf 15 juni buitenlandse toeristen weer welkom zijn. Dat wordt als een logisch moment gezien om ook de sanitaire voorzieningen van campings weer te openen. Het besluit is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring van het Outbreak Management Team. In een gebouw in Groningen zijn acht mensen onwel geworden. Ze klaagden over duizeligheid en misselijkheid... en zijn ter plekke door hulpverleners nagekeken. Kort daarvoor werd er een vreemde lucht geroken in het gebouw... van de dienst Uitvoering Onderwijs... die onder meer de studiefinanciering regelt. Het hele pand met zo'n 350 medewerkers is ontruimd... omdat de Groningse brandweer kan onderzoeken wat de oorzaak is. Het weer op steeds meer plaatsen komt de zon erbij vanmiddag.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 It goes like this, the fourth, the fifth, the minor falls and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Prachtige stemmen. Is gewoon Hallelujah. she broke it from glad me know what's really going on below. But now you never show it mooi nummer, Lus, mooi nummer. en als je hoort wie dit zingt... Ja. is gewoon Nick Schilder van Nick en Simon. Ik vind hem zo geweldig goed. Ja, wat we net over hadden, dat de nummer is natuurlijk eh, de laatste tijd heel veel uh, verschillende artiesten uitgebracht. Het is eigenlijk sinds het overlijden van Leonard Cohen die het toen gemaakt heeft, door heel veel artiesten opnieuw op de plaat gezet of al reeds op de plaat gezet. Maar het blijft natuurlijk een schitterend nummer. Eh, we zijn toch met een lekkere langzame muziek bezig. We gaan even een stapje terug doen met Zelfs als de voer. yesterday, when I was young. Ach. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed there's plenty things I planned I always built I lost on weekend shifting sand I live by night and shunned The naked light of day And only now I see How the years ran away Yesterday Ghislaine store for me in so much pain. My dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall answered itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were one and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. Jealous als daarvoor. Een van mijn persoonlijke favorieten. Een eh, icoon die tot eh, over de 90 jaar toch de mooiste muziek heeft gemaakt. Helaas een uh, eh, eerverleden jaarmerk is overleden. Maar een hele grote erfenis heeft nagelaten met zoveel mooie muziek. We gaan weer even lachen, Lucie. Want ik weet dat jij vorige week een, een kleine tranentrekker had hier, al. Oh. Ja, ik heb mijn zakdoekje mee. Dan gaan we weer. Hier komt Ali Orslan weer. Lodewijk de Wit. Ja, hallo meneer De Wit. U praat met Alice Maternem. Ik heb eh, begrepen, u doet eh, goochelen. Ja, dat klopt. Ja, hè? Doet u al lang? Ja, al twintig jaar. Zo lang? Ja. Mag, ik vragen hoe oud u bent? Ik ben 28. Oh, dus vanaf uw 18 wist wel, ik ga spelen met die, uh, met die grote hoed. Ja, onder andere met kaarten en met punten en dat soort dingen. Ja, ja. Mag ik je vragen, zo'n beknopte versie, wat, wat doet u allemaal in uw show? Want dan heb ik een beetje indruk, hè? Ik, ehm... Um eh, ja, ik heb natuurlijk verschillende shows, maar... Eh, goedkoopste, de goedkoopste. Wat krijg ik dan? Eh, dan, dan, loop ik rond tussen de mensen en laat ik verschillende dingen zien. En ik laat onder andere munten verschijnen en weer verdwijnen. Oh, die kan ik ook heel goed. Ja, laten verdwijnen kan mijn vrouw goed. ik laat ze verschijnen, mijn vrouw laat ze verdwijnen. Ja. Ja. Ik, uh, dat is niet echt Heel Nederland doet dat. Dat is waar, ja. Maar Ik, ik laat het zo zien dat, je het, dat het niet te snappen is. Dat het niet te snappen? Ja, maar ik snap mijn vrouw ook niet. Ik begrijp gewoon niet waar het die laat. Dus wat dat betreft nog steeds geen verschil. Maar goed, die munten oké. Wat nog meer? Eh, ik doe dingen met kaarten. Die laat ik, eh, ik laat iemand een kaart kiezen en die eh, vind ik op wonderbaarlijke wijze weer terug. Die zit dan in mijn portemonnee. Ik doe iets met de naam van een, van een toeschouwer. Wat voor kaart is dat? Landkaart, creditkaart? Of gewoon een speelkaart? Een speelkaart. Oh ja, speelkaart, oké. Want creditcard, ik heb ook in mijn portemonnee natuurlijk, hè? Ja. Ja. Dus, eh, eh, daarnaast doe ik iets met, eh, met dobbelstenen. Die, Oh, die ken ik wel. Die zijn die vierkante dingen, hè? Met die stipjes. Ja, ja, ik weet wel. Dobbel, dobbel. Ja, en dan? nee, die, die, die, dobbelstenen die verspringen van plaats. Vanzelf? En, vanzelf, ja. En, oh. Kan ik die een keer hè want dan wil een keer naar casino. Nee, die zijn niet te Nee. Oh, jammer. Oké, ga verder. Ja, ik doe nog, nog, nog veel meer, maar ik, dat is moeilijk om zo, zo uit te leggen. Ja, ja. Eh, Oké. En hoeveel kost hem die show? Ik, ik werk per dagdeel, dat is op basis van, eh, van drie uur en dat, dat kost 400 euro. 400 euro? Ja. En uh, krijg je dan ook die konijn erbij of niet? Dan krijgt u geen konijn. U heeft niet konijn en hoed? Nee. Die geëkte truc, zeg maar. Iedereen kent gewoon gelaar. oh, konijn en hoed. Maar u heeft niet hoed of u heeft niet konijn? ik heb geen konijn. U heeft geen konijn, maar wel goed. Ik heb wel goed, ja. Oké. Nou, ik heb eigenlijk nog een losje vraag, even los van uw vaste programma, zeg maar, hè? Ja. Uh, is bij u ook mogelijk dat u, zeg maar, doet u ook belastingformulier? Nee. Nee? Ik zoek iemand die een beetje kan goochelen met mijn belastingformulier. Ja, dat doe ik niet, nee. Kunt u niet doen? Als ik nou een beetje bijbetaal, dan zeg ik nou, gooi 600 euro tegenaan. En dat dan de mijn belasting komt, zeg maar, een beetje gunstiger deze jaar. Ja, nee, kan ik u niet mee helpen, nee. Ach, ik vind het jammer. Ik, ik geef 250 bij. Ja, nee, ik... Extra, extra, hè? Is extra, is echt makkelijk verdiend. Ja, dat weet ik, maar ik snap helemaal niet van belastingen. Dus ja. Eh, dat... ja, maar u bent goochelen. Ja, je kunt een beetje goochelen met die cijfers. Dus, eh, maar mag ik vragen voor wanneer zou het zijn? Nou, eh, nee, ik wil eerst weten of u kan wel met die belasting, want die is echt het belangrijkste. Die moet eigenlijk hoofdprogramma worden. Het belastingenverhaal, nee, dat kan ik niet Ja, nee, daar kan ik u niet mee helpen. Ach, waar. Weet u, heeft niet iemand ergens, want u bent ook Nederlands kampioen, begrijp ik, hè? Ja, dat klopt, ja. Oh, is er verder niemand binnen dat kampioenschap geweest die iets met belastingformulieren heeft gedaan? Nee, nee, nee. Kent u niemand bij u uh, zien, zeg maar, die eh, voor mij kan maken die belastinggunstig? Nee, eh, ik, ik, ik, ik, ik, ik eh, weet dat er wel mensen zijn die zich daarop specialiseren. Maar dan moet mhm. je gewoon op internet zoeken naar iemand die verstand heeft van belastingen. toch wel, dus ik moet niet in de goochelhoek zoeken? Nee, zou ik niet doen, nee. Nee. Ik, okay. zou, ik zou een belastingspecialist uw... Belastingspecialist, oké. U staat verder ook los van Google? u heeft niks te maken met Google, hè? Dat u met Googleaar. <laughs> is grapje. Ja, nee, oké, ik begrijp het. Is geluk, hè? Ik ja, net, zeker. Ik net verzonnen. Ik ja, het, het, lijkt op elkaar. ja, Googleaar, Googleaar. Ja, daarom. is je Engelse versie. Wat bent u? Ik ben Googelaar. Ja. I am Googelaar. Oké, nou ja, goed. Eh, genoeg apparaat. Ik weet genoeg. Die belasting gaat niet lukken. Ja, nee. Aan elastiekjes munten, ik heb genoeg. Ik ga zeggen tot ziens en bedankt. Oké, okay, Oké, dag meneer. Dag meneer. Dag. and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand. Dat stemt bij Me. We gaan even naar eh, Lucy. Ja, ik, eh, ik, eh, we hebben net die goochelaar gehoord. Maar gisteravond heeft de politie een, in Zandvoort een persoon te pakken gekregen. Die, die goochelde wat uit zijn onderbroek. Dat gooide die weg onder dat, de politie wilde zijn auto controleren. En daar vonden ze dus 750 euro, meerdere telefoons... En toen ze hem in wilden rekenen, eh, ging hij er rennend vandoor. En onderweg gooide hij een plastic zakje weg dat hij uit zijn onderbroek haalde. Toverde dus, goochelde. En daar bleek uh, drugs in te zitten. Een snelle agent wist hem gelukkig wel te pakken. En de recherche heeft, hem, eh, heeft de zaak verder in onderzoek. Oké. Dus weer een goed... Uh, vangst. Een goede vangst. Ja, en eh, terecht, zal ik zo zeggen. Ja, zeker weten. Dit was het voor dat moment dus? Ja, dat was het eventjes. Oké, gaan we kijken wat we... Even kijken. Uh, Ariane Kander. What we gotta do right here is go back. Back in the time. Ah. Do she love me? Do she love me not? watch a movie with me American Beauty or Bruce Almighty, that's groovy Just come and move closer to me I got some feelings for you, I'm not gonna get bored of But baby, you an adventure, so let me come and Dankjewel, Ariane Klanten. Uh, dit jaar hebben ze moeten missen, de, de toppers. Heb je ook een beetje gemist, Loes? Ja. Ja, het is wel jammer. Ja, we misten. Dus- ik had eh, aankomende vrijdag... zou ik naar het concert gaan eh, van Celine Dion. Ja. Samen met mijn dochter, maar dat gaat dus ook niet door. Het is wel al jammer. Ja. Allemaal afgelast. En hopen dat het niet van uitstel afstel eh, wordt. nee, dat helpt ook niet. Maar ik heb hier iets ouds van een aantal jaren geleden... van toppers meegenomen. Dat gaan we die maar even draaien als eh, compensatie. Is er één grote polonaise gemaakt? Eén grote is nog genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Nog gaat tot in de kleine uurtjes door. Want we gaan nog niet naar huis. Want ons moeder is die thuis. Hey jongens, de obers hebben pauze. Ja zetten alle stoelen aan de kant. We gaan in Amsterdam voor een feestje. De remmen los, we springen eens uit de band. Kom opa, schiet eens uit je sloffen. En oma, zet je beste beentje voor. Straks vliegen hier de veters uit je schoenen. wonderful mijn neus, niemand is mijn neus. waar is mijn neus, waar is mijn neus. Waar is mijn feestneus gebleven? Ik moet hem hebben als ik naar de feestje ga. Ik zag hem net nog lichter in de la la la la. waar is mijn feestneus, waar is mijn neus. Waar is mijn feestneus gebleven? Niemand is mijn feestneus. nog lekker in de maan. door. Mijn zak is lekker door, dat is goed voor de lijn. Mijn zak is lekker door, mijn zak is lekker door. En doet me geen pijn. Wie af en toe is doorzat, wordt nooit een zagrijn. Staat zo om een uur of twee, ja dan gaat hier ons stadcafé de deur op slot. Je weet niet wat je lichten aan. De gasten gaan in rijen staan en hoogste tijd voor allemaal allermooiste De kastelein is de vrouw die gaat ons voor. De hullen met de volk en we zingen allemaal in koor. dat waren, eh, dat waren ze weer, de toppers. En, eh, het is natuurlijk wel leuk, maar natuurlijk eh, ruimte staat op het terras om deze Polonaise te lopen, denk ik nou, Rus. Ja, dat kan. Je kan dus- makkelijk Polonaise lopen. Nou, met anderhalve meter ertussen. Uh, misschien een leuk idee voor de volgende keer. Ja, maar de Haltestraat is afgesloten. Dus je gaat gewoon De hele Haltestraat door. Richting het Raadhuisplein, omkeren en weer terug. Altijd gezellig. Ja. Wat ook belangrijk is, dat ga jij nu doen, hè, het weer. Daar zijn we allemaal wel een, beetje nieuwsgierig naar. Nou, het ziet er vrij goed uit. Vandaag is het dan nog wel eh, bewolken, bewolkt. En, eh, maar er breekt eh, steeds vaker de zon door. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 16 graden. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen. En bij een niet meer dan een zwakke noordenwind koelt het af naar de graad of 7. Morgen eh, zijn er vrij veel wolkenvelden, maar schijnt ook af en toe de zon. En het blijft zo goed als overal droog en het wordt een graad of 18. Nou, lekker. Ja. Donderdag overheerst de bewolking en in de ochtend en middag valt er, eh, er af en toe een bui. Maar later blijft het droog en klaart het flink op. Bij weinig wind wordt het een graad of 20. Vrijdag, ja, dan is het compleet zomer. De zon schijnt flink en het wordt 25 graden. Later op de dag wat stapelbewolking, maar het blijft droog. Zaterdag wordt het 26 graden en warmer. De dag begint met zon en in de middag komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling... en volgende misschien regen- of onweersbuien. Ook zondag is de kans op regen en onweersbuien groot. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon... Met ongeveer 22 graden is het weer iets minder warm. Volgende week blijft het warm en onstabiel... met naast geregeld zon ook elke dag kans op regen en een onweersbui. De temperatuur stijgt dagelijks naar 21 tot 23 graden. Ja, dat was zover het weer van eh, Rico Schreuder. nou, ik denk Rico. dat heel veel mensen blij gemaakt hebben met ja, deze dat voorspellingen. wel, ja. ja. Zelfs tegen het weekend wel een regenbuitje, maar dat is ook nooit weg natuurlijk voor onze tuintjes. Nee. En voor de rest zon die overheerst. Nou, dat wordt genieten de komende dagen, mensen. Wordt echt eh, lekker Heerlijk. lief. het mooie weer in Zandvoort. Ja. Eh, vorige week hadden we het uh, eh, Again All van onze Yves Beerlandse. Ik heb nou de originele van Phil Collins. Ook wel erg mooi. Love van Celine Dion. dat is pleister op de wond van ons eh, Lucie die tegenover me zit. Omdat haar eh, geplande concert met ze van, eh, dat ze zo graag met haar dochter wil bezoeken... was Celine Dion niet door kan gaan. Ben je nou een beetje getroost, Luus? Ja, een klein beetje wel. Ja, dit, zit, het is toch, gaat toch heel wat missen hoor. Wat verdikkie. Ja, maar ja, goed. We hopen op betere tijden.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 wat denk ik in Zandvoort met gemengde gevoelens eh, ontvangen wordt. Ja, dat is, ik vind het zelf persoonlijk ook best wel een beetje jammer. De Zweedse energiereus Vattenfall heeft namelijk definitief besloten... om een windpark Hollandse kust Zuid te gaan bouwen. Het park komt ongeveer 18 eh, kilometer uit de kust te liggen. Tussen Den Haag en Zandvoort komen daar vier, vier kavels. Vattenval gaat het windpark zonder overheidsgeld bouwen. En daarmee is het, eh, dit het eerste subsidievrije windpark in Europa. Het bedrijf doet geen uitspraken over de kosten... maar men vermoedt dat, het, dat er enkele miljarden mee gemoeid zijn. De voorbereidingen zijn in volle gang. En in 2021 eh, startte de daadwerkelijke bouw op zee. En het is de bedoeling dat Hollandse Kust Zuid tegen 2023 volledig operationeel is. Het windpark bestaat uit vier delen. De capaciteit van het hele park, dat in totaal uit 140 turbines bestaat... van maximaal 250 meter hoog, is dan 1500 megawatt. Daarmee kunnen 2 tot 3 miljoen huishoudens van groene stroom worden voorzien. Eh, ik heb ze zien staan, eh, ze staan nu ook ter hoogte van Bloemendaal. Dus Bloemendaal is antwoord in. En ja, ik... Eh, ik vind altijd zo twee, twee, van twee kanten moet bekijken. Het is natuurlijk een stuk... ja, voor het energie is het leuk en voor, voor het milieu is het leuk. Maar aan de andere kant, het is ook een stukje uh, kustvervuiling. Ja, ja zo, zo, de wijdheid. De, de, dat, ja, de wijdheid, het wijdse blik is weg. Je ziet nu eh, constant licht, lichtjes knippen, je ziet die palen... Je ziet de bootjes er doorheen. ja, eh, het is heel jammer. Het is, ik vind het persoonlijk heel jammer. Ja. Maar zeg, het heeft twee kanten. Dus eh, ja, welke kant kiezen we? Het is altijd moeilijk om daar een oordeel over te geven. We hebben geen keus, denk ik. We hebben geen keus. Nee, het wordt nou, Dankjewel voor, deze nieuws, voor dit nieuws. Graag gedaan. have nothing. I, I who have no one. have no one must watch you go dancing by. Tom Jones. Uh, we gaan ze nog een beetje naar het eind. Nou, we kunnen nog één, twee nummers draaien, denk ik zo. Jawel, ik denk ook wel. Oké, okay. gaan we even kijken. Deze. Heb je nog een leuke? Ja, dus, ach, we hebben toch altijd leuke muziek bij ons. Jawel, dat is voor mij ook Sexy Lover, ehm, ook een beetje een aantal jaren geleden alweer. Modern Talking. We gaan een eh, instrumentaaltje doen even tussendoor. Shadows. Wie kent ze niet van vroeger? Hè? Wonderful Land. We gaan aan het eind van eh, deze twee uurtjes, Luus. Jeetje, zo snel alweer. Ja, maar het was gezellig. Ik hoop dat de luisteraars het ook zo ervaren hebben. Ja. En uh, eh, leuk, we hopen leuke muziek voor u gedraaid te hebben. Wat nieuwtjes verteld te hebben. En eh, ja, wij doen het met alle liefde en alle plezier. En wat ons betreft zou ik zeggen, ja, tot de volgende week maar weer, Luus. Wat mij betreft. En wat jou precies, gaan ze denk ik donderdag weer beluisteren. Ja, donderdag ben ik er weer met Jelmer Koper. En dan hoop ik dat het weer net zo gezellig en leuk is als als nu en als vorige week. Oké. Okay. Nou luister, vanaf deze kant eh, wensen we u nog een hele fijne dag. Een eh, paar zonnige dagen. En eh, wat mij betreft tot de volgende week. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des fragile fragile, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses.